Een Apache vloog tegen een hoogspanningsmast, waarna de stroom in de wijde omgeving uitviel. Defensie heeft de gemeente nu voorgesteld zo'n 11% van de 7 ton te vergoeden. De organisatie die de schadevergoedingen voor Defensie afhandelt, zegt dat de gemeenten te veel claimen, omdat ze een deel van de kosten al op een andere manier vergoed kregen. Op het Centraal Station in Amsterdam is een grote oefening gehouden om verdacht gedrag van reizigers te herkennen. Er deden zo'n 100 medewerkers mee van onder meer de marechaussee, de politie Amsterdam-Amsterland en de Nederlandse spoorwegen. Ze moesten het gedrag van het gewone reizigerspubliek observeren. De oefening is ontwikkeld om potentiële terroristen beter te herkennen. Voor de oefening werd een deel van Amsterdam Centraal afgesloten. Schoolkinderen zijn een stuk minder fit dan 30 jaar geleden. Dat concludeert een onderzoeker van het VU Medisch Centrum in het proefschrift dat ze morgen verdedigt. Ze liet 2000 kinderen uit groep 7 en 8 dezelfde fitheidstest doen die ook in 1980 werd afgenomen. Blijkt dat de jeugd van tegenwoordig flink lager scoort op kracht, snelheid, lenigheid en coördinatie. De oorzaak van het verlies aan fitheid is niet onderzocht. De laatste vier afvallers uit de oranje selectie voor het WK voetbal zijn bekend. Het zijn Vernon Anita, Orlando Engelaar, Jermaine Lens en Ron Vlaar. Bondscoach Bert van Marwijk ligt zijn keuze vanmiddag om vijf uur toe op een persconferentie. Woensdag moet Van Marwijk de namen doorgeven aan de Wereldvoetbalbond. Na die tijd mag hij zijn selectie alleen nog wijzigen als een speler zwaar geblesseerd raakt. Het WK in Zuid-Afrika begint op 11 juni. Het weer vanavond en vannacht in het zuidwesten buien.